ik hoor weer, want ik hoor weer. Nee, slapen kan ik niet, want ik hoor weer die dansmuziek. Een orkest met swing en beat, pop, pop, very pop. Ritme waar je van geniet, hip, hip, reuze hip. Feest, feest, wat een feest. Oh, nee, slapen kan ik niet. Want ik hoor weer, want ik hoor weer. Nee, slapen kan ik niet. Want ik hoor Hip, hip, very hip, strepenbroek en basgitaar. Knal, knal, hip, knal, bontgekleurde tas en jas. Pop, pop, dat is pop, voor een optras in de pas. Feest, feest, wat een feest. Oh, oh nee, slapen kan ik niet, want ik hoor weer, want ik hoor weer. ik niet, want ik hoor weer die dansmuziek. Nee, slapen kan ik niet, want ik hoor weer, want ik hoor weer.